We vochten tegen stormen in het leven. En soms dachten wij onze liefde is voorbij. Maar iets zei ons om toch niet op te geven. Het is ware liefde tussen ons beiden. Want na veel regen schijnt de zon weer. De lucht klaart op na veel verdriet. Besef één ding, zo is het leven. Ook heel veel mooie dingen Want na veel regen schijnt de zon weer, de lucht klaart op. Na veel verdriet besef één ding, zo is het leven. veel verdriet. Besef één ding, zo is het leven. Ook heel veel mooie dingen die het je biedt. Ook heel veel mooie dingen die het je biedt.